again. There's a big, a big hard sun beating on the big people mm, in the big hard world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. When I stay to pillage her, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land. She just smiled and laughed at me and took her blues back again. by my side. When I try to understand, she just opens up her eyes. hoor je met The Big Harvest. Op eh, verzoek van producer Jan van Ditmars stonden de studio-luidsprekers op oorlogsniveau hier. Ik geloof niet dat eh, de koningsjes door het doek heen komen, Jan, eh, vandaag. Je luistert naar de CD-show van het Ros, het enige hi-fi-programma van... nou, niet het enige, maar een van de weinige hi-fi-programma's van Radio 3. Een programma dat uitgezonden wordt zonder speciale apparatuur die het geluid eh, mishandeld, of hoe je dat ook wil zeggen. Geen, compress geen compressors, geen limiters of andere apparatuur. Gewoon hi-fi kwaliteit bij je thuis uit de radio. Deze week verscheen de, in de serie Play My Music deel 11 tot en met 20. Waarvan alleen deel 16 geloof ik weer niet leverbaar is, maar die komt later weer terug. Eh, we draaien daar twee nummers van. Het zijn allemaal hits, zoals je misschien eh, in de gaten hebt. We draaien Murray Head met One Night in Bangkok en Scriddy Polly met Hey O oh, Perry. pretty Polity met O Perry. Daarvoor Murray Head One Night in Bangkok. Wat verschenen deze week via de diverse importkanalen in ons land aan cd's? Het was de cd Northern Light, Southern Light van de band... en ook nog Kingdom Come, The Definite Collection van de band. Verder drie cd's van de Beach Boys, Friends 2020 en Wild Honey. Dan Live in Paris van Didi Bridgewater, What I Say van Ray Charles twee cd's van Grand Funk. Eén die heet We Are an American Band van Grand Funk en de eh, cd Grand Funk van Grand Funk Railroad, zoals ze daarvoor heten. Verder nog By Request van de Monkeys, Slam van de Dan Reed Network, New Stake Trends van Was Not Was en Five Live Zombies van The Zombies. Dan nog Change van eh, de groep Alarm, waar we misschien in de cd's ook nog wat aandacht aan besteden. Eh, dat geldt ook voor de nieuwe cd van Susanne Ciani, History of My Heart. Ook op CD via de import verscheen Garden City van John Tess en Ads of Allegiance van Timbuk 3 en Cyclone Raymond met Mental as, van de groep Mental as Anything. En de CD Below the Waste van The Art of Noise. En daar gaan we twee tracks van draaien. Je hoort um, ehm, She Said The Same Things To Me en We ik loop nu een cd'tje voor. Nee, we gaan eh, één regeltje hoger. The Art of Noise met Below the Waist. die hoort het nummer Jibo en Robinson Crusoe. Hier is The Art of Noise. A home, a home, home. A home, a home, A home, A home, izinsizwa lezintombi zakwazulu nithini nazi insizwa siyasina siyagiya jabulani jabulani bo siyagiya izintombi zakwazulu obheke siyaphephezela siyagiya izintombi zakwazulu siyagiya siyagiya pepe cd van The Art of Noise. Below the Waist heet de cd. Wij draaiden daar twee nummers van. Allereerst eh, track 2 Jibo en track 12 Robinson Crusoe. Van de nieuwe cd van John Hyatt. We hadden twee tracks gepland, maar draaien heet ook Sensual World. Kate Bush. Kate Sensual World. Tears of Fears heeft een eh, nieuwe cd, dat zal je niet ontgaan zijn. Hij heet Seeds of Love. Daar gaan we twee nummers van draaien. Voor de liefhebbers, Woman in Chains en Famous Last Words. Tears for Fears. before the fire. I will decay, melt in your arms as the the day, it's the een hoogtepuntje. De nieuwe van Tears for Fears, The Seeds of Love. We draaiden Woman in Chains met eh, vocale ondersteuning van Olita Adams en Famous Last Words. En op allebei de nummers werd meegedrumd door Phil Collins. Het is tien voor half elf bijna de tros met de CD-show op Radio 3. Eh, en we zijn toe aan de CD van Tina Turner, The Foreign Affairs. Vier nummers, eh, nee, sorry, twee. Seasons End van Marillion, Lightning Strikes Twice van Molly Hatchet, Looks Could Kill van Modest Finest, Foreign Affairs van Tina Turner en eh, uiteraard de CD-serie Playma Music nummer 11 tot en met 20. Bij Polygram Harder Than You van 24-7 Spies, Roots of a Revolution van James Brown, Rhythm Nation van Janet Jackson en The Greatest Hits van Johnny Camaro. Bij de firma Wea Believe van The Jets, Five van de groep Sepp, Bowling in Paris van Stephen Bishop en Soldiers of Fortune van de groep Loudness. Verder nog Blind Fate met, eh, van de groep Walk of Fire. Bij de firma BMG, dat is RCA en Ariola en nog wat andere labels. Time, Lady of Time van Vicky Brown, Brave and Crazy van Melissa Etheridge... Endless Game van Ennio Morricone en Eldorado van Patrick O'Hearn. Bij CBS, Annie Moore van uh, eh, Ennis Moore moet ik zeggen, van Colin Blundstone en de CD I Don't Believe in Miracles van Colin. Verder nog Trouble van Sailor en Third Step van Sailor. It's a Beautiful Day met de CD It's a Beautiful Day. En nou daar zullen de fans heel erg blij mee zijn, denk ik. Best of van de groep Titanic, Wild Cherry van Wild Cherry en 12 Dreams of Dr. Sardonicus van de groep Spirit. Bij de gitarist Tom Rotella met zijn CD Home Again. En dat waren ze de nieuwe releases van de Nederlandse maatschappij. In de spot heb je de hele dag gehoord dat we aandacht besteden. We gaan uh, twee nummers draaien, zei ik al. Dat is Paradise Island en Best Friends. Gitarist Tom Rotella.